nieuws van 6 uur. Herman Vriend, zuidelijke regio Calabrië. Twee agenten en een voorbijganger raakten gewond. Een agent werd getroffen in zijn hals. De schietpartij viel samen met de installatie van de nieuwe regering van premier Letta. Dat gebeurde op een kilometer afstand van de plek waar de schoten vielen. De Nederlander, die afgelopen week in Barcelona werd aangehouden vanwege massale cyberaanvallen, opereerde in Spanje vanuit een bunker. Ook reed hij rond in een busje vol computertechniek en antennes om frequenties te scannen. Vanuit die bus kon hij elk netwerk in Spanje binnendringen. De Spaanse politie hield de 35-jarige man donderdag op verzoek van Nederland aan. De hacker zou het brein zijn achter de grootste cyberaanval ooit. Die DDoS-aanval was gericht tegen de anti-spamwaakhond Spamhaus. De advocaat van de ontslagen adjunct hoofdredacteur van jeugdkrant Kidsweek ontkent dat er kinderporno op de computer van zijn cliënt is gevonden. Volgens hem gaat het om sporen van foto's en video's die alleen met speciale software te zien zijn. Het materiaal zou bij downloaden van gewone films op de computer terecht zijn gekomen. Justitie zegt dat er tientallen filmpjes en foto's op de pc van de verdachte en partner staan en had de twee gedagvaard. Toen de uitgever van Kidsweek vrijdagmiddag daarover hoorde zette hij eerst zijn adjunct hoofdredacteur op non-actief... om hem daarna alsnog te ontslaan. In de eredivisie heeft Feyenoord een monsterzege behaald op Heracles. De Almeloers werden in de Kuip met 6-0 vernederd. De overige uitslagen, pex Volle verloor bij eigenveld met 2-1 van FC Utrecht... en FC Twente won met 5-2 van NEC. Vitesse tegen Willem II is nog aan de gang. Het weer, geregeld zon en 10 tot 14 graden. Morgen is er meer bewolking waaruit een beetje regen kan vallen. Daarna wordt het droger en is de zon weer te zien. Middagtemperatuur ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. In de Randstad staat een korte file op de N201 Zandvoort richting Heemstede.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 Wow, wow. Heb je hem niet? Oké, chill, homa. Doe niet zo slow, ja. Ik neem corona en je moet wel een hout zijn voordat je weer stopt. Want ik blijf langer hangen dan de wallen van Wim Kok. Dans maar, dit is jullie lekkere dansbaar.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 the biology, that the Your body's next to me. You got that sensuality. I know I love. into the vibes I'm sending you right here. <coughs> uh, you see, love is like a. I know I love what you do when you do what you do.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 on another love, another love. All my tears have been used all oh. on another love, another love. All my tears have been used all oh. on another love, another love my tears have been used all. man back the joy to my life.